en een voorspoedige start. Mark Visser met het NOS-journaal. Het toestaan van vuurwapens. Aanleiding is de schietpartij in een school in Newtown afgelopen vrijdag. Daarbij schoot een man 20 kinderen en 6 volwassenen dood. Een Aantal democratische senatoren wil dat er een wet komt... die het gebruik van bepaalde wapens verbiedt. Deze week dienen ze een wetsvoorstel in. Een kerk in Newtown, waar een herdenkingsdienst was voor de slachtoffers van vrijdag... is vanavond ontruimd na dreigementen. Volgens de Washington Post ging om een telefoontje... waarbij de beller zou hebben gezegd dat het karwei van zijn vriend ging afmaken. In Parijs hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd voor het homohuwelijk. Volgens de organisatie waren 150.000 homo's, lesbo's en sympathisanten op de been. De politie houdt het op 60.000. De Franse regering werkt ook aan een voorstel waardoor homoseksuele stellen kunnen adopteren. Vorige maand demonstreerden nog 100.000 mensen tegen de plannen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Fabius, denkt dat het einde nabij is voor de Syrische president Assad. Volgens hem houden zelfs de Russen hier rekening mee. En ook zegt Fabius dat de nieuwe coalitie van oppositiegroepen gesteund moet worden... om te voorkomen dat extremisten het voor het zeggen krijgen. Frankrijk behoort tot de landen die de meeste kritiek uiten op het bewind van Assad. Een tweedaagse veiling in Los Angeles van kleding, juwelen en andere spullen... van de mysterieuze filmstar Greta Garbo heeft 1,2 miljoen euro opgebracht. Dat is drie keer zoveel als verwacht. Onder de bezittingen van Garbo was het hutkoffertje van Louis Vuitton. Dit topstuk bracht bijna 29.000 euro op. Andere bieder telde ruim 10.000 euro neer voor een zwarte fluwelen avondjurk. Garbo hield in 1941 op met filmen en verdween op uit het openbare leven. Dan het weer. Vannacht buien, temperatuur ligt rond de graad of 4.